12 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland hoopt op snelle steunmaatregelen van de overheid... nu de coronamaatregelen verlengd zijn. Volgens de branchevereniging vallen er komende maand anders al bedrijven om. De recreatiesector vreest dat 5000 mensen hun baan verliezen... omdat premier Rutte zei dat mensen voor de meivakantie niets moeten plannen. Minister van Engelshoven van Onderwijs praat morgenochtend met de mbo's, hogescholen en universiteiten over de gevolgen van de verlenging van de coronamaatregelen. De Algemene Onderwijsbond noemt het dichthouden van de basisscholen onvermijdelijk. De gezondheid staat voorop, vindt de bond. De KNVB heeft besloten dat de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat en dat er geen kampioenen zijn nu het kabinet de coronamaatregelen heeft verlengd. De eredivisie en eerste divisie liggen tot in elk geval 1 juni stil, heeft premier Rutte gezegd. De maatregelen om het coronavirus de kop in te drukken gelden nu tot 28 april. Een week eerder wordt besloten hoe het daarna verder gaat. In de persconferentie werd verder bekendgemaakt dat de testcapaciteit binnen een paar weken verviervoudigt naar 17.500. Ook zorgmedewerkers buiten ziekenhuizen worden getest, bijvoorbeeld in de thuiszorg, omdat zij met kwetsbare mensen werken. Op de intensive care is nu plaats voor 1900 patiënten, zowel met als zonder corona. En minister De Jonge maakte op de persconferentie bekend dat er zondag 2400 bedden op IC's zijn, zoals is afgesproken. In totaal liggen er nu ruim 1150 coronapatiënten op de intensive care. Negen grote Europese universitaire ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC in Rotterdam... krijgen binnen nu en twee weken te maken met medicijntekorten. In een open brief aan hun regeringen luiden ze daarover de noodklok. Het gaat om slaapmiddelen die onmisbaar zijn om coronapatiënten die beademd worden in slaap te houden. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 2 tot plaatselijk min 5 graden. Morgen vanuit het noorden meer bewolking en mogelijk wat regen.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 Daarna David Waller met um, ehm, Mosaic. En ehm, nou, zo hebben we nog een aantal andere artiesten natuurlijk. 15 in totaal. Jim Ottaway, de sympathieke Australier met Yesterday Passing. En even kijken, Pravoer, een Nederlander, in ieder geval Nederlands sprekend en schrijvend, Earth Thones. Um, even, en dan sluiten we af met soundtrack van Emerald Web. Dat is eh, Kate Apple, Kat Apple. En eh, samen met een paar andere mensen. Peacefulradio.info, daar vind je de tekst, dit programma, de playlist. En eh, ik wens je heel veel luisterplezier.